Zon en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Welkom, welkom bij de zaterdagavondprogrammering van Langstraat FM. Tot 9 uur vanavond. Eerst hoor je de show met van Funk, Disco en Soul. En daarna nog een zomerse aflevering van Peters Platenparade met Peter Sterrenburg. Eerste zit, zoals gezegd, langs HFM Funk Night. just keeps me down. If I get jealous, if I act want you, want you to myself. So I je net zitten te eten. Smakelijk bij deze LGO uit 1988. All or nothing at all. Om 6 over 5 is hier Copper. Let your body slip and get in the move. If you wanna dance, but don't hesitate. Cause if you wait too long, it might be too late. This scene is thumping, this scene is bumping, everybody is having fun. fun. This scene is jumping, the bass is bumping, everybody jump on the one. What's jumping up? Jumping up. Stradewim Fun Night, aflevering 96. 31 augustus is het, de laatste dag van augustus en voorlopig de laatste tropische, ben ik bang. Al vinden sommigen dat niet erg. Deel 1 hoor je dadelijk nog Snap, Jeffy, Osborne, The Time, Mary Jane Girls, Maris White, Legion, Legion, Cool the Gang Aretha Franklin, Conway Brothers en de Fat Boys in het eerste uur van deze vette 2. Dit is een souvenir van de Cat Party Train. We schrijven 1983, zo rond 11 over 5. en Funk Night. En dit, dit is de mooiste uit de playlist van vandaag. We draaien hem op een paar weken. Jeffrey Osborne. Live for Today. Dan in the time. Souvenir. jaren 80 Jungle Love. En dit zijn de Mary Jane Girls. Prove it belang zaterdag Funk Night. Anderhalf voor half zes. Are you gonna prove you my love. Are you gonna prove it, prove it tonight? Do you wanna buy me a diamond ring? I the and everything. I words that I can drive. I make you mine. Take me on a trip to average friends. So I can strut my stuff and dance. Lay back at night and drink champagne. Isn't that the name of the game? Show you're right. you gonna prove it, that you want all my love. By giving me everything you got. Are you gonna prove it, prove it. spending all the money, and then at night he wants some sugar honey. Talking that trash about his fantasies and all the nice things he gonna do for me. I don't need that rap, you silly sap. Just give me some money, honey. I need something I can hold on to. I need someone I can really trust. I need something I can put in the bank. I need something little more than lust. I need more than just conversation for you to cool out my situation. If you really want me in your life, you got to give me some money, sap. You're gonna prove it gonna de leader van Earth with the Fire was hij. En dit komt van zijn solo LP, Morris Writers. Believe in Magic, zo heet het nummer. Langs aan de Funk Night, door met de playlist. Legion is het. En Guarantee. Daar hoor je een heerlijke souvenir van Cool en The Gang. staat FM. Joanna 1983 schrijven we. En daar komt ook deze souvenir vandaan. Rita, Rita Franklin, liever. Get it right. Now you Conway Brothers. Langs hadden we een Funk Night. Bijna kwart voor zes. Alright game, let's start. Number one. Let's down till this There's no reason to wait. stop together vandaag Vandaar ook een playlistplaat natuurlijk. Maar dit is een echte. had er heel wat eh, weekjes mee. 1985 schrijven we de Conway Brothers Race the Roof. We gaan eruit met de Fat Boys. Hier is Don't Be Stupid. ik zei zeker niet. En dadelijk na het nieuws en reclame, dan hoor je deel 2 van Langs de Funk Night. Tot dadelijk. uw duur betaald reclamebudget hupsakee de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Duur, dakkapellen, zo'n metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden. Eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenboomtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. En hits. Funky. Langstraat. FM. Stop. Stay out of the light. Adios, senor. versie van nummer van Nile Rodgers. Uit 1985. Langs gaat een Funk Night, 8 over 6 precies. Dit is deel 2 van aflevering 96. Het is 31 augustus 2019. Dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Eerst is hier Confunction. van O'Brien. Uit 1981 komt die heerlijke plaat. Langs door een Funk Night. 16 over 6. Shakatak uit de playlist. Don't blame it on love. Heerlijke Brit funk. Jesper Uily was dat. En dit, dit komt van niemand anders dan van Billy Paul. I Search No More. Dadelijk na deze plaat hoor je de Funk Agenda hier. De er Funk Night. There's a new face in the crowd With out Look at me, I'm so lonely. Can't you see? Just a visitor, and I'm not so sure of just what I want, but I know I don't wanna be alone. that's in your eyes, telling me what you feel inside. No more visitor. Now I know for sure you're the one I need and I want to be. Be with you forever. funkagenda in Schijndel houdt Bounty Events vanavond een dansavond boordevol dancehall, trap en hip-hop. Het begint om 11 uur en vindt plaats in het City Theater aan de Hoofdstraat 145 147 in Schijndel. En de entree is 8,56 euro precies in de Graanbeurs in Breda kun je vanavond genieten van een heerlijk portie hip-hop en funk. Begint om 11 uur en entree aan de deur is 5 euro. De Graanbeurs kun je vinden aan de Rijkenstraat 18 tot 20 in Breda. En dan tot slot in Club Fix aan het Pieter Vredeplein in Tilburg. Pieter Vredeplein 172 om precies te zijn. Kun je vanavond dansen op afro, hip-hop, Urban and House. Het eh, begint dadelijk om 10 uur en de entree bedraagt zo ongeveer 11 euro in de voorverkoop. you've been doing. Say I know what you've been doing. Baby, I don't know what you've been we ancient days. Summer skies. Summer skies. My First Class Seat was dat. Zo mogen ze hebben hier, die Maxis. En dit zijn de Temptations en de Four Tops, de battle song uit de playlist belangrijkste hem. zes was dat. Uit Groot-Brittannië en uit de Verenigde Staten moet ik eigenlijk zeggen. Waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Daarna gingen ze een tourneetje doen in Europa. Dus vandaar Britfunk, zo heet het dan ook. Daar is het opgenomen. City Life was dat. Ook dit komt uit de playlist. Terry Jansis. Shape That Body. Daarna een souvenir van Leon Ware. Langs gaat er weer Funk Night. 11 over half 7. Dadelijk na 7 uur hoor je, Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Moving your missing And then you to eyes rushing all over the place. And in a real sexy voice, I hear you say, you lying there, staring like a fool, get off your buns and help me find the it down, move your body round and round. Now you're walking girl, I never, never seen such a lovely body Girl, I like what you do You send chills through and through, through my body Every time you move Girl, you know just what you do to get me started Get up, get up is your feet alright? Shake that body up, shake that body up. Work that body, work that body, work that body. Uh. I like to watch you, girl. Shake that body. When you move to the groove, that's all I need. All in the morning, Shake that body. You know how to move right. I get the feeling, girl. Shake that body. Girl, I like what you do. You send chills through and through, through my body. Every time I leave the booth, girl, you know just what to do to get me started. Thank California 1982. En nog een souvenir erbovenop. Climax het. de Man op Komt uit 1984. En die meiden komen ook uit, eh, <clears throat> uit Californië. another suit. My nails were done, my hair was fierce, fierce. I was riding in a Cooper's limousine. Don't you want to? houdt mee op. Jammer ook van eh, het programma, maar goed. We gaan gewoon voor verder met die NM. De plaat wou er eigenlijk mee uitgaan, maar ik denk dat we dan nog wat eh, tijd over hadden. Climax die draaien we dan volgende week gewoon. should never ever worry. Oh no. Cause everything she wants to be, I never felt kunnen draaien. <laughs> Zoals deze. Gavin Christopher, One Step Closer to You. Langzaam de Funk Night. Dadelijk om 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. In Peters platenparade. Ik hoop dat de avontuur hier wat afkoelt. Dan, eh, <laughs> dan gaat het tenminste allemaal vlotjes weer. Langzaam de Funk Night is er volgende week weer. Veel plezier dadelijk met Peter. En een fijne, fijne, veel frissere week. <laughs>